153 landen stemden voor. Nederland onthield zich van stemming, net als bij de vorige stemming over een wapenstilstand. De resolutie is niet bindend, wat betekent dat Israël die naast zich neer kan leggen. Het Israëlische leger is na een testfase van enkele weken begonnen met het pompen van zeewater in het tunnelstelsel van Hamas in de Gazastrook. Dat meldt de Amerikaanse krant The Wall Street Journal, die zich baseert op regeringsbronnen in Washington. Door zeewater in de tunnels te pompen hoopt Israël dat Hamas de tunnels verlaat. De Israëlische regering heeft nog niet op het krantenbericht gereageerd. Een Poolse politicus heeft in het parlement in Warschau een Joodse kandelaar gedalfd met een brandblusser. De leider van de nationalistische partij Confederatia zegt dat hij met zijn actie een theologische discussie wil voeren. De kandelaar staat vanwege het Joodse Chanukka in het parlementsgebouw tegenover een kerstboom. De nieuw gekozen premier Tusk noemt de actie onaanvaardbaar. Ook de Israëlische ambassadeur in Polen sprak er schande van. De Nederlandse handbalsters zijn uitgeschakeld op het WK. Ze verloren in Trondheim van Noorwegen met 29-23. De Noren versloegen Oranje ook al in finales in 2015 en 2016. Noorwegen neemt het in de halve finales vrijdag op tegen de winnaar van Denemarken-Montenegro. En Nederland speelt met, met de verliezende kwartfinalisten nog om de vijfde plaats. Het weer in het noorden. Vannacht kans op nevel. Het wordt niet kouder dan 5 graden.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 So limber your legs and sharpen your hooves, cause tonight is the night we're gonna jump to the roofs. Well, the reindeer, they were so proud and grand to take another trip all over the land. They jumped right into their proper place to get hepped up for that midnight race. shook off the ice and snow, boarded his sleigh and then yelled, let's go. All the little toys were happy too because they were so bright and new. A little piano then started to play. Old Santa began to swing and to sway. Thought he heard a toy drum start to beat, but he found it was the rhythm of the reindeer's feet. The reindeer boogied in the middle of the road. Tonight we have a mighty big load. Don't boogie to the left and the boogie to the right. Do the reindeer boogie this Christmas Eve night. the middle of the road. Tonight we have a mind if you glow, don't boogie to the left and the boogie to the right, do the reindeer boogie this Christmas Eve night.